NSC was eerst tegen een verbod, maar zegt nu dat de veiligheid van hulpverleners belangrijker is dan de traditie. Ze komen wel met een paar voorwaarden. Wij vinden het heel belangrijk dat het in georganiseerde vorm alsnog georganiseerd kan worden. Omdat dat samen beleven juist ook onderdeel altijd van de traditie is geweest. Dus dat vinden we belangrijk. En we vinden het ook belangrijk dat bij de handhaafbaarheid er ook eh, wordt gekeken naar hoe we de grenscontroles kunnen vergroten. Het is nog niet duidelijk of het vuurwerkverbod dit jaar al ingaat. De staatssecretaris die het moet regelen zegt dat hij minstens anderhalf jaar nodig heeft om het voor te bereiden. We blijven nog even in Den Haag, want asielminister Faber wil geen sorry zeggen voor Lintjesgate. Ze weigerde haar handtekening te zetten onder koninklijke onderscheidingen... voor vijf oud-vrijwilligers van het COA, dat de asielopvang in Nederland regelt. Faber wilde niet dat de vijf een lintje kregen... omdat ze het werk van die vrijwilligers haaks op haar asielbeleid vindt staan. Meerdere partijen willen excuses, zoals het CDA van Henry Bontebal. Ja, ik vind het kleinzielig, ik vind het onfatsoenlijk en, eh, en ook harteloos. Maar Faber blijft bij haar standpunt. Ministers zijn geen stempelmachines. En als ik iets niet wil tekenen, dan teken ik niet. De handtekeningen voor de lintjes zijn inmiddels wel gezet... maar dan door premier Schoof en minister Uitermark van Binnenlandse Zaken. En Feyenoord-fans met een stadionverbod zijn niet meer welkom bij bijeenkomsten van de club. Feyenoord neemt die maatregel na een uitzending van Boos... waarin bleek dat de clubs hooligans de hand boven het hoofd houdt. Uit ons onderzoek blijkt dat er innige banden lopen... tussen veroordeelde Feyenoord-supporters en medewerkers van de club. Waaronder meerdere stafleden en een speler van het eerste elftal. Maar ook dat Feyenoord gewelddadige, homofobe en antisemitische supporters beschermt en zelfs actief met hen samenwerkt. En dat laatste verandert dus. Sommige fans met een stadionverbod kwamen nog steeds in de Kuip en mochten mee met buitenlandse werkbezoeken. De club is aangesproken door de burgemeester, politie en OM en heeft nu beloofd dat dat niet meer gaat gebeuren. Het weer, het is droog, zonnig en een gaat op 15. Het blijft droog, ook komende nacht. En morgen is nog weer een stukje beter dan vandaag. Opnieuw volop zon en dan met maxima van 16 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een flinke ochtendspits vanochtend in onze regio. Daar is nog 100 kilometer file van over. En dat heeft allemaal te maken met de afgesloten A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Tussen Holendrecht en Aalsmeer is de weg nog steeds dicht. Daardoor een enorme file nog op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. 23 kilometer tot aan knooppunt Watergaasmeer met drie kwartier vertraging. Je vertraging is nog een uur als je over de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam rijdt. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel 15 kilometer file. Dan op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Nieuwe Meer bij Amsterdam Amsterdam oud nog 10 minuten vertraging. Half uur vertraging op de N201 Hilversum Hoofddorp. Bij Uithoorn de kop van 12 kilometer file. Vanaf Loenersloot doe je er een half uur langer over.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 According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.htvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HTVI. hours a day. It's my van Zandvoort, op 106.9 CFFM you gon' finish, dear. And your body's so superb. And you get the best in her. But your girl, face of the year. if I lose my fame and fortune. Really don't And I'm homeless on the street. On the street, Lord, Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station. Okay. It's okay if you're sleeping with me. As the years they pass us by, years they we stay young through each other's eyes.